12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Blijft het hoogste dreigingsniveau voorlopig nog van kracht. De autoriteiten bepalen later vanmiddag of de kans op een terreuraanslag nog steeds groot is. De noodmaatregel is vrijdagnacht ingegaan. Veel cafés en restaurants bleven gisteravond dicht en metro's reden niet. In de Belgische hoofdstad krijgt iedereen nog steeds het advies om op drukke plaatsen in de stad alert te blijven. De autoriteiten zijn extra alert na de aanslagen in Parijs. Duitse media spreken elkaar tegen over de terreurdreigingen in Hannover. De Frankfurter Allgemeine Zeitung schrijft vandaag dat zij uit bronnen van de Duitse inlichtingendienst bevestigd heeft gekregen dat er een aanslag is voorkomen in Hannover. Afgelopen dinsdag hadden er drie bommen moeten ontploffen in het stadion waar Duitsland-Nederland zou worden gespeeld. Daarna zouden er nog twee aanslagen bij stations worden gepleegd. Maar op de site van de ZDF staat een artikel waarin openlijk wordt getwijfeld aan enige terreurdreiging. De omroep schrijft dat uit bronnen van de Duitse geheime dienst juist blijkt dat er helemaal niks aan de hand was. President Obama heeft Rusland opgeroepen om in Syrië alleen doelen van IS aan te vallen en niet van aanhangers van de Syrische oppositie. Volgens de president moeten moslimextremisten in Syrië en Irak zo snel mogelijk worden uitgeschakeld. Als de Russen ook tegenstanders van president Assad blijven aanvallen, wordt die tactiek alleen maar vertraagd, zei Obama tijdens een top in Maleisië. Argentinië kiest vandaag een opvolger voor de linkse president Cristina Kirchner. De strijd gaat tussen haar partijgenoot Daniel Scioli, winnaar van de eerste ronde, en de centrumrechtse Mauricio Macri. Hij gaat aan kop in de peilingen. Kirchner laat het land achter met een haperende economie. Argentinië is technisch failliet verklaard, de inflatie is hoog en er is een chronisch tekort aan dollars. Het weer nog op veel plekken buien, soms met hagel, natte sneeuw of onweer. Later op de dag vrijwel overal droog met af en toe zon.